Het is 4 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het gaat weer iets beter met de grote pensioenfondsen. In het eerste kwartaal zagen de drie grootste fondsen van Nederland... de reserves weer iets groeien. Het Fonds voor de Werknemers in de Metaal, PME, heeft de pensioenen verlaagd... en dat heeft het herstel geholpen. PME denkt dat de pensioenen volgend jaar niet verder verlaagd hoeven te worden. Ook bij het ambtenarenfonds ABP liep de dekkingsgraad op... maar daar is hij nog niet hoog genoeg om een mogelijke korting eind dit jaar te voorkomen... Ook de dekkingsgraad van het Fonds Zorg en Welzijn verbeterde... maar niet genoeg om de pensioenen te laten meestijgen met de inflatie. De Amerikaanse politie heeft een verdachte aangehouden in de zaak van de brieven met ricine... die naar president Obama en andere politici zijn verstuurd. Volgens de FBI is het een man van 45 uit de staat Mississippi. De brief aan Obama werd onderschept buiten het Witte Huis. Volgens de geheime dienst is de president er niet mee in aanraking geweest... Ook een democratische en een republikeinse senator kregen een brief met ricine. Een kleine hoeveelheid van die stof is al dodelijk en er bestaat geen tegengif. Willem-Alexander laat zien dat hij goed beseft dat er in de moderne democratie geen plaats is voor een koning die zich bemoeit met de politiek. Dat zegt het PvdA-kamerlid Recour in een reactie op het interview met Willem-Alexander en Maxima. Toch is het volgens Recour niet zo dat de weg nu vrij is voor een ceremonieel koningschap. Daar gaat de politiek over, zegt hij. Ook D66-leider Pechtold vindt het goed dat het aanstaand koningspaar er blijk van geeft met hun tijd mee te gaan en open te staan voor een eigentijdse invulling van het koningschap. Het SP-Kamerlid van Raak vond het gesprek persoonlijk en openhartig en het Kamerlid van de Burg van de VVD vond het een mooie nadere kennismaking met onze toekomstige koning en koningin. Het weer, wolkenvelden en af en toe regen. In de ochtend vanuit het westen droog en daarna volop zon.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 Je hoorde juist Blues in the Night, een van de vele composities... die eh, zijn geschreven door Harold Alden. Zoals ik al zei, Harold Alden is verantwoordelijk voor zo'n 500 composities... gedurende zijn carrière. Deze maakte hij in 1941 onder de titel Blues in the Night... en je hoorde de uitvoering van Les en Larry Elgard twee broers. De een was uh, virtuoos op de alt-saxofoon en de ander op de trompet. Titel van het nummer Blues in the Night. Goedemorgen allemaal. Voor degenen die er net bij zijn... ik besteed aandacht aan eh, Harold Arlen, een componist die eh, uh, zo'n 81 jaar is geworden. Hij overleed 23 april 1986. En zijn compositie Ding Dong The Witch Is Dead... staat op dit moment nummer 2 in de Britse hitparade. En toen dacht ik bij mezelf, ik laat eens wat meer horen van die man... want die heeft wereldberoemde stukken gemaakt. Ik heb er al een aantal gedraaid. Nog eentje. En daarvoor neem ik hem mee naar 1955. Black magic has me in its spell. That old black magic that you weave so well. I got those icy, icy fingers up and down my spine. The same old witchcraft when your eyes meet mine. That same old tingle I feel inside and then that elevator starts its ride, and down and down I go, all around I go, like a leaf that's caught in a tide.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 Put out that fire. You're the love, the love, the lover that I have waited for. You're the mate that fate had me created for. spin that I'm in. Ooh, under that old black magic car. You're a dirty robber, oh, black magic car. Uh oh, get out the car, oh, black magic car. Meanwhile, back at the ranch, under that old was kettingroker. Hij uh, loenste enigszins, maar hij was mm, razend populair. Sammy Davis Jr. 1955. That Old Black Magic. De compositie zelf die stamt al uit 1942... en werd destijds als eerste op de plaats gezet door orkest van Glenn Miller. Een heleboel uitvoeringen zijn daarvan in diverse arrangementen... en ik liet je daar één van horen. Tot zover dan ook de muziek van eh, Harold Arlen... Naar aanleiding van het feit dat hij op dit moment eh, met een compositie nummer 2 staat... in de Britse praten met dat Ding Dong, The Witch Is Gone. Ik had je al gewaarschuwd of eh, <laughs> gewaarschuwd, uh, eh, daar al op voorbereid in positieve zin... dat het een uurtje wordt met veel aandacht voor easy listening muziek. Want er is ook een nieuwe cd uit van Michael Bublé. He's is listening still. There, there, cutes, put on your dancing boots and come dance with me. Come dance with me, what an evening for some terpsichore. Pretty face, I know a swinging place. Come on, dance with me. Romance with me on crowded floor and while the rhythm swings, what lovely things we'll be saying. And what is dancing but making love set to music? Playing when the band begins to leave the stand and folks start to roam. As we wing home, cheek to cheek we'll be So come on, come on, come on, come on and dance with me. Hey, that sweet song on those Latin cleats and come dance with me. Oh, what I mean is come on and my let's a cha-cha-cha, leave a split and do the bongo bit. Come on dance with me or romance with me. Ooh la la la la. I don't care what it has, cause that jawbone jazz makes me move it. And they charade when the band starts to groove it, they prove it. Come on by, cause we're all set to fly. And I'll let you if that's agreed, you know where I'll be. So come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Come and dance with me. I'll oh, do the cha-cha-cha. Ooh, the merengue. We're gonna tango with me. ja... <laughs> Michael Bublé heeft dus een nieuw album gemaakt, To Be Loved. En op dat album eh, veel covers, mm, wat op zich best eh, aardig is... want eh, het heeft dan een hoog herkenbaarheidsgehalte. Alleen als je die covers hoort, dan, ja, dan, dan kom je af en toe tot de pijnlijke conclusie, conclusie... dat het origineel toch wel erg goed is. Come Dance With Me, dat is bijvoorbeeld een nummer dat in 1959 al door Frank Sinatra op de plaat werd gezet. Dat geldt ook voor het volgende nummer dat te vinden is op dat album album van Michael Bublé, To Be Loved.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 And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do today. Cause you, you make me feel so young. You make me feel so young. You make me feel so young. make me feel so young. Mm, dat was dan You Make Me Feel So Young, op de plaat gezet in 1956 voor de LP voor Swinging Lovers van eh, All Blue Eyes, oftewel Frank Sinatra. En als je die twee versies naast elkaar legt, zoals eh, Michael Bublé dat dan net heeft opgenomen... ja, dan moet je toch wel constateren dat uh, Frank Sinatra toch wel erg goed was. Zeker in die hele goede samenwerking met het orkest van eh, Nelson Riddle. Sinatra dus hier bij eh, De Nacht klinkt anders. Even aandacht voor wat eh, actueel repertoire, want dadelijk laat ik je weer een heel oud nummer in een nieuwe versie horen. so I tell myself that I'll be strong and dreaming when they're gone. Cause they're gone. so I tell myself that I'll be strong and dreaming when they're gone. Cause they're calling, calling, calling to me home, calling, calling home. You show the light, I'm starting. Ellie Goulding, je kan hem gaan bekijken zaterdag. Dan is het eh, de 15e juni op Pinkpop. Want dan zal zij daar eh, optreden. Je hoorde haar hier met het nummer Light. Maar dan met een eh, uitvoering zoals die 9 november jongsleden werd gemaakt. In het ochtendprogramma van Giel. Ellie Goulding dus met haar Light. Easy listening, daar ben ik weer toegekomen. Dit is nummer uit 1931. En je vindt het op Old Sock. De nieuwe LP van Eric Clapton. All of me. Why not take all of me? Can't you see? I'm no good without you. Take my lips. I wanna lose them. Take my arms. can I? anders met Roel Koeners. Cheswick Bradley Bundick. Wie? <laughs> Cheswick Bradley Bundick. Maar die heeft door het gemak maar een andere artiestennaam aangenomen. Namelijk Tori I e. Mooi. En je hoorde van de man het nummer C. That Tori I e. Mooi dus. En dat werd voorafgegaan door eh, nieuw materiaal van Eric Clapton. Ik heb er al... Eh, de afgelopen weken ruim aandacht aan besteed aan zijn jongste album Old Sock. Met daarop allemaal covers, maar dan toch op een speciale manier gearrangeerd. Niet klakloos eh, het oude arrangement overgenomen. Zo hoorde je dan een speciaal arrangement van het aloude Olofmeer 1931. Eric Clapton dus, van die LP Old Sock. Zo dadelijk aandacht voor het leukste uit Spijkers met Koppen van afgelopen week. Je hoort de columns van Martijn Koning en Wim Daniels. Er is cabaret van Dolph Jansen en andere cabaretmaten van hem. Er is bovendien nog dat live optreden van Lucky Fonds 3. Maar voordat je die column van Martijn Koning hoort... eerst nog even een optreden van de Jamaicaanse vocal band The Pioneers. Bekend van Let Your Yeah Be Yeah. Dit is een minder bekend nummer, Money Day, zo heet het. Ehm, mocht u het nog niet gecheckt hebben op radio en tv, het is nog steeds crisis. En het einde begint al een beetje in zicht te komen, maar het gaat nog even duren. En we hebben het zwaar en voelen ons down. Maar ik heb goed nieuws. Ik heb ontdekt hoe je het beste met tegenslag om kan gaan. Eh, je moet er gewoon de humor van inzien. En het is heel cliché, ik weet het, maar het is echt waar. Je moet proberen er de humor van te blijven inzien. Van de week eh, schrok ik wakker door hard geklop op de voordeur. Ik deed open en ik zag een deurwaarde niet bij mij... maar op de voordeur van de buren bonzen. Zo hard dat het leek of het bij mij was. En het was een studentenhuis en die man bleef maar bonken en bonken en bonken... totdat er een jongen ineens de deur opende en zei... Gast, wat loop je te kloppen? Je bent toch geen specht of zo? En dat is, dat is humor. Geweldig. En ik moest boodschappen doen en na een frisse douche en dito drinkyoghurt... wandelde ik vrolijk naar de supermarkt. En het was niet heel druk en alles zat mee... tot ik moest afrekenen en de pinpas het niet deed. En u hoort het al, ik zit bij ING. Yep, ik bel met T-Mobile, heb internet van UPC en bankier dus bij ING. That's my life. Een ezel stoot zich geen driemaal aan dezelfde steen... maar hij belt internet en bankier er blijkbaar wel mee. Ik had de week ervoor al een ruime portie problemen met internetbankieren gehad. Maar nu weigerde ook nog eens de pinpas. Nou, daar sta je mooi bij de kassa met je mand vol tanden. Nog een keer proberen, lukt niet. Groezemoes en geschuifel in de rij achter mij. Ik zeg, sorry mevrouw, maar ik kan blijkbaar niet pinnen. Oh, dit is wel een pinkassa. Bij de andere kassa kunt u met contant geld betalen. Ik zeg, maar ik heb alleen dit pasje. Heeft u niet een ander pasje? Ik zeg, wel, maar dat is een danspasje. En ik neem aan dat je hier niet met Wop aan Gangnam kan betalen. Nee, dat kan niet, meneer. Hij heeft trouwens een nieuw nummer. Ik zeg wie? Zij zegt Psi. Ik dacht dat ik gewoon gek werd. Ik kreeg het gevoel dat ik met een soort alien aan het communiceren was. Ik zeg niet welke supermarkt het was, maar ze moeten hun naam zo snel mogelijk veranderen in Alien Hein. Maar bij de pinautomaat buiten deed de pas het ook niet. Dus ik besloot naar een ING-bank te gaan, een paar straten verderop. Nog nooit eerder geweest, maar ik kon niet anders, want ik had geen geld. En geldzorgen zijn net als gedwongen bosjes orgies. Het klinkt allemaal ver van je bed en wat kan jou het schelen, totdat het jezelf een keer overkomt. Het is echt jaren geleden dat ik bij een bank binnen ben geweest. Maar daar staat nu iemand bij de, van de bank bij de ingang die je welkom heet. En ik weet niet wat het zegt over de ING, maar deze man stotterde en sliste. Ze hebben dan niet hun zaakjes voor elkaar, maar ze nemen bij ING in ieder geval wel arbeidsgehandicapten aan. De tent stond vol boze mensen met hetzelfde probleem als ik. En er kwam een dame aanlopen en die vroeg of ik een kopje koffie wilde. Eh, ik zeg, Douwe Egbert? Zij zegt, ja. Ik zeg, nou, doe dan maar een kopje koffie van 7,3 miljard euro, alsjeblieft. Humor blijven inzien. De gemoederen liepen inmiddels hoog op. En een vrouw was zo boos omdat ze net bij de kijkers op een strijkijzer wilde afrekenen. En dat lukt niet, maar ze moest hem hebben. En toen moest een vriendin die voor haar betalen. En dat was zo gênant. En ze haalde de strijkijzer uit de doos en zwaaide er agressief mee rond. Ik dacht dat ze was overleden, maar de Iron Lady bleek nog springlevend. Een bankmedewerker richtte zenuwachtig het woord aan de ziedende meute... Eh, eh, die allemaal niet konden pinnen. En eh, hij zei, mensen, er is weer een klein probleempje... maar ze zijn druk bezig deze te verhelpen. Ze denken dat er weer een DDoS-aanval is geweest een DDoS-aanval. Dan wordt er dus heel veel informatie tegelijk opgestuurd en loopt het systeem vast. Je kunt het vergelijken met vier vrouwen die tegelijk over hun vakantie praten. Die informatiestroom kunnen je hersenen gewoon niet aan. Dan ligt je server gewoon even helemaal plat. En het werd helemaal stil in de bank. En in die stilte stapte ik naar voren en sprak de legendarische woorden... DDoS, smedos. Dit is gewoon een kutbank. En ik pakte mijn pasje en vouwde hem dubbel. En toen werd het nog stiller. Maar ineens klonk er applaus. Steeds harder. Iedereen klapte voor mij. De boze klanten, de koffiedame, de bankmedewerkers, de Iron Lady. Ja, zelfs de slissende stotteraar. Meerdere mensen vouwden hun pinpas dubbel en smeten ze onder luid gejuich in de prullenbak. En toen ben ik weggerend. Ik hoop niet dat ik per ongeluk met mijn actie een bankrun heb veroorzaakt. En mocht dat wel zo zijn, dan hoop ik heel erg dat de autoriteiten er een klein beetje de humor van kunnen inzien. Dank u wel. kijk eens omhoog. Iedereen mag toch een keertje falen. Dus waarom zou je zo lang blijven malen? Het maakt niet uit. Hey, wees niet zo kwaad. Blijf liever dromen over verre landen. Ah, hey, wees niet zo kwaad elke dag opnieuw veranderen. En je vrienden houden toch wel van je, het maakt niet uit. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Maar blijf daar niet zo staan. Het leven is te kort en het is zonde van je tijd. ken je probleem. Ik weet precies dat je van ver moet komen. Ah, hey, ik ken je probleem. Ik voel je alle dagen lang verloren. Maar het hoef je niet te laten storen. Je wordt toch elke dag opnieuw geboren. Het maakt niet uit. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Maar blijf daar niet zo staan. Het leven is te kort en net is zonder van je tijd. blijf daar niet zo staan. Het leven is te kort en het is zonde van je. Zonde van je tijd. Zing maar mee hoor. Zonde van je tijd. Zonde van je tijd. Is zonder zonde, zonde, zonde van je tijd. Zonde van je tijd. Dankjewel. De ANWB vraagt deze week actie van het kabinet... om de plannen voor een Belgisch tolvignet bij de Belgische collega-minister van tafel te krijgen. ANWB is tegen de tol die iedereen die wel eens door België rijdt... vanaf 2016 op extra kosten zal gaan jagen. Aan tafel zijn aangeschoven uh, Philip Schals en Christ van Poperingen. Zij zijn woordvoerders van het Belgische wegennet. Heren, als ik het goed begrijp, gaat België dus een tolvignet invoeren. Ja, klopt. Ja, dat is inderdaad het idee, uh, eh, 2016. Mhm. Dus dat eh, ja, reken maar uit. Ja, reken eens uit. Ja, ja. ik ben bezig. 2013 ehm, eh, plus 2016 is 4029. Eh, dat is mhm. te veel, denk ik. Dat is te veel, denk ik. Ja, dat is, dat is te veel. Daar moet iets vanaf. dat is ruim te veel. ruimschoots te veel, Filip. Wacht even. Eh, deel het eens door de twee. Oké, dus heren. Ik ga het even anders vragen. Ehm, nee. Waarvoor is het vignet precies? Om geld te krijgen van jullie? Ja, natuurlijk. Maar waar is dat goed voor? ja, voor boodschappen te doen of vakantie. of voor een avond lekker uit eten te gaan. Eh, ja. kijk, dat is voor iedereen anders. Ja. De een gaat liever naar de cinema. Of ik ga liever een vorkje prikken in het restaurant. Eh, dat is voor iedereen anders. Tuurlijk, maar waarom moet ik dat betalen dan? Ah ja, maar dolle, het zou razen als ik uw vignet ging betalen, hè maat? wat is dit nou? Ja, nee, <laughs> ik geloof dat we toch een beetje langs elkaar heen praten. Ehm, wat is het doel van het tolvignet? Eh, dat is om op de voorruit te plakken. Ja, natuurlijk. Eh, ja, en dan nu een aantal tips voor het op de voorruit te plakken van het vignet. Heel graag. Tip 1. Plak hem niet in uw gezichtsveld. Ja, het is een sticker van formaat, dus probeer hem ergens onderin een hoek van de ruit te plakken. Ja. of eh, als je net een heftig ongeluk hebt gehad, ga dan niet de sticker plakken. Dat is ah. niet het uitgelezen moment. En bij het uitwrijven haalde uw hele hand open. Ja. We hebben daar een aparte campagne voor opgezet. Ja, en bumperstickers laten drukken met de tekst... Auto in de prak, don't plak. Ja, ja. Auto in de prak, don't plak. Dat is een pakkende leuk. Ja. voor de volledigheid, ga die sticker niet op de voorraad plakken. Nee. Het is een bumpersticker. Het woord zegt het al, bumpersticker. Ja. ja. En ook voor de bumpersticker geldt... Auto, in de, prak, don't, plak. Oké. Ja. ja. Tip 3, ook niet onbelangrijk. Neem de sticker serieus. Ja. dan zul je zien dat hij jou ook serieus neemt. En zoiets moet wel van twee kanten komen en dat moet groeien. Ja, dat moet groeien. Oké, even de tips eh, laten zitten nu. Er zijn een aantal instanties, waaronder de ANWB, die komen in actie, want die begrijpen de bedoelingen niet. Begrijpelijk. In het bijzonder voor hun dan nog één keer. Want misschien gaat het allemaal een beetje rap hier plak het niet in het zicht. Dat was eigenlijk... Nee, nee, nee, nee, nee. Niet, niet de tips. Gewoon het hele vignet. Laat de bedoeling even zitten. Wat gaat het kosten? Nou, als ik een uurtje op en neer wil voor bijvoorbeeld een kratpalm of een hoerenmadam... Of een combinatie daarvan. Dat kan ja, uiteraard. Of een combinatie daarvan. Dan is dat 20 euro. Wil je nou een heel jaar op en neer hè, voor een kratpalm en een hoerenmadam... dan krijg je een vignet van 100 euro. Ja, dan krijg je deze erbij. En wat is dat? Dat is de bumpersticker. Ja. Auto in de prak. Don't plak. Ja, dat weten we naar onderhand wel. Don't plak. Nou, als ik het weet, dan is de missie geslaagd. Ik ga afronden. Ja, dan wil ik toch graag even de aandacht op deze sticker vestigen. Is voor onze Zuid-Afrikaanse Belgen. Heel snel dan. Dat is de sticker met de volgende tekst. Een gevaarlijk situatie, niet plakken niet. Ja, Juist. dus ga niet in gevaarlijke situaties lopen plakken, niet. Heer, het is me duidelijk. Terug naar België. Dank u wel. Dank u wel. waste time chasing If I lay lay here? Would you lie with me and just forget the world? Ilvi Nio Kikching is deze week benoemd tot fotograaf des vaderlands. Qua naam is een soort Ranomi Kromowidjojo. Aan die naam hebben we ook even moeten wennen. Ilvi Nio Kikching is de eerste fotograaf des vaderlands die we hebben. Ze wordt niet fotografe des vaderlands genoemd, maar fotograaf. Anne Vechter is ook geen dichteres des vaderlands, maar dichter des vaderlands. We hebben een tijd gehad dat we juist nadrukkelijk voor de vrouwelijke vorm kozen... als het daadwerkelijk om vrouwen ging. Dat was de tijd van de timmervrouwen en doelvrouwen... toen er in de VS zelfs stemmen opgingen om de naam Manhattan te veranderen in Womanhattan. Maar de discussie stopte in Nederland nogal abrupt toen een vrouwelijke staatssecretaris te kennen gaf dat ze geen staatssecretaresse wilde heten. En directrices zich massaal directeur gingen noemen omdat het woord directeur meer gezag zou uitstralen, wat natuurlijk onzin is. De verkiezing voor dit of dat des vaderlands zijn ooit begonnen met Willem van Oranje en Johan van Oldenbarneveld... die allebei vader des vaderlands zijn geworden. Daarna kwam Joost van de Vondel, de allereerste dichter des vaderlands... voor wie het Rijksmuseum tientallen portretten in zijn collectie heeft. In zijn laatste gedicht als dichter des vaderlands verpakte Vondel nog een aanklacht tegen het sociale beleid van de regering van toen. Hier ligt Vondel zonder rouw, hij is gestorven van de kou. We hebben inmiddels ook al een denker des vaderlands, Hans Achterhuis, en dus een fotograaf des vaderlands. Ik denk dat de sluizen nu pas echt open gaan. Ik voorzie op korte termijn ook een schilder des vaderlands, Jan Kremer... een illustrator des vaderlands, Peter van Straat... een beeldhouwer des vaderlands, een schaapsherder des vaderlands... en zeker ook een sporter des vaderlands. Dat zou Ranomi Kromowidjojo Jojo kunnen worden. Of Epke Zonderland. Maar Epkes kansen zijn aanzienlijk geslonken... nu de regering heeft besloten dat illegale vluchtelingen in Nederland strafbaar zijn. Epke is namelijk de grootste vluchteling die we in Nederland kennen... met zijn drie, mogelijk zelfs vier vluchtelementen. En als... En als je Zonderland heet, geef je in feite al toe dat je voorouders illegaal het land zijn binnengekomen. Een dier des vaderlands is ook een aantocht. Dat wordt waarschijnlijk de koe. Al is dat dier de laatste tijd nogal vaak negatief in het nieuws... wat natuurlijk niet goed is voor haar reputatie. Met Oud en Nieuw is er een tijd lang een veiligheidscampagne geweest met de slogan... je bent een rund als je met vuurwerk stunt. Maar de Voedsel- en Warenautoriteit gaat die slogan nu omdraaien. Je speelt met vuurwerk als je met een rund stunt. De eerstvolgende nieuwe dit of dat des vaderlands is de koning des vaderlands. Over een goede twee weken is hij er. Deze week gaf je alvast een zegen aan het Concertgebouw... dat zich voortaan Koninklijk Concertgebouw mag noemen... met daarin het Concertgebouworkest dat al koninklijk was. Ik krijg de indruk dat het allemaal iets te veel van het goede aan het worden is... met het Koninklijke Vaderland. We hebben het sociaal akkoord dat via de Koninklijke Weg is gesloten. De Koninklijke Onderscheidingen komen er weer aan. De Koninklijke Boot, de Koninklijke Stallen en de Koninklijke Marechaussee. Waarover het verhaal gaat dat prins Bernard iemand van de Marechaussee eens begroette met de woorden... Dag Marechaussee, waarop de Marechaussee in kwestie zei... Dag Hoogheid, waarop prins Bernard zei... Het is nog altijd Koninklijke Hoogheid, waarop de Marechaussee zei... Ja, maar het is ook Koninklijke Marechaussee. Bernhard was altijd de koninklijke schuinsmarcheerder des vaderlands... maar nu deze week bekend is geworden dat hij in 1940 met een jachtgeweer... en zijn eentje de Duitse Luftwaffe vijf dagen heeft tegengehouden... wordt hij wellicht postuum benoemd tot verzetsheld des vaderlands. Mocht u zelf nog niet zijn, niets koninklijks en niets des vaderlands... bedenk dan snel iets, het kan. Heb vertrouwen in uzelf. Vertrouwen, vertrouwen, daar komt het op aan. Rechtdraaiende yoghurteter des vaderlands. Koninklijke schaamluis hoeder des vaderlands. Voorbeeld Marokkaan des vaderlands. Er is nog van alles vakant, maar niet lang meer. Grijp uw kans. In dit land van wind en water schuiven wolken uit het vlei golven op de golven, grove kluiten aan de prei. Land van armen uit de mouwen, land van geen gehouden hoer. Dat wel van oeverloos gekanker op de duivel in zijn moer. In een land van nette zwendel, witte welvaartsmaatschappij. Groot geworden van de handel, of zegt u maar piraterij. geweld werken voor het keren van het tij. Land van honderdduizend kerken om het draaien van de brei. Land van banken en van duiten, land van kaarsrecht in de leer. Opgeschoten opgeschoten jongelui. Komt het vriespunt in je t-shirt, bij mijn twintig in een trui. In Nederland waarvan de leiding in gerechtigheid geloofd. Met een scheef oog naar de pijlen, lat met boter op het hoofd. Want van noem tolerantie, van heb ik iets van je bemoei me ook met jou niet. Laat mij ook mijn gang dan gaan. En we draaien, en we glaaien, en we waaien alle klei. verven op de golven, grove kluiten aan de prei. In dit land was van vertoning, een land met benen op de grond. In deze prut is die de koning van zijn eigen lapje stront. Hier land ben ik geboren, tussen grootspraak en gekloot. Tussen kaffers en het koren, in dit land ga ik nog dood. En we draaien en we graaien en we maaien hier het alle winden mee. En Met de mond voor over alles, maar met eigenlijk geen idee. En we draaien. cd van Huub van der Lidde, Lubbe Simpel Verlangen, hoorde je het nummer in dit land. Dat werd voorafgaan door de column van Wim Daniels afgelopen zaterdag uitgesproken in het Radio 2-programma Spijkers met Koppen. En die werd voorafgaan door Chasing Cars Snow Patrol. Er was uit Spijkers met Koppen. het cabaret met onder andere Dolph Jansen. Daar was ook het optreden van Lucky Fons 3. Die zong Het Maakt Niet Uit. En het leukste uit Spijkers met Koppen van afgelopen zaterdag... begon met de column van Martijn Koning. De DD OS-bankproblemen. De volgende muziek die komt uit eh, Vlaanderen. Ze noemen zich The Happy. Hier zit nummer 218. This is a story about a friend of a friend... about fate or destiny and how it all went. Too many times the number came by to be coincidence or bad luck. The question is why. Too many times the number came by. 218, 218. van de groep en de plaat werd opgenomen met de Brussels Philharmonic Orkest. Je hoorde de happy met het nummer 218. Nog één tot aan het nieuws van vijf uur. En dat eh, wordt er dan eentje van eh, Linda Ronstadt. Canciones de mi padre maakte ze ooit. Met daarbij allemaal Spaanstalige liedjes uit Mexico. I Andala, dat is er zo een. por tu causa yo me vivo emborrachando y ándale. Pero si vieras cómo son lindas estas borracheras y ándale. Voy resbalando bailando, es que tengo mala suerte, o es que me está lloviznando y ándale. Pero si vieras con mi chaco en mi guerra la de